Amerikaanse ziekenhuizen wilden de garantie van Washington dat de kosten van de verzorging vergoed zou worden. Nu zijn er goede afspraken gemaakt over de opvang van de zwaar gewonde aardbevingsslachtoffers in de Verenigde Staten zelf en enkele andere landen. In Haiti puilen de noodhospitalen uit en honderden zwaargewonden moeten snel naar goed uitgeruste buitenlandse ziekenhuizen om in leven te blijven. In Ciudad Juarez in Mexico hebben leden van een gewapende bende een bloedbad aangericht onder feestende scholieren. De daders kwamen in terreinwagens aanrijden en schoten vanaf de wagens op de leerlingen. Zeker 13 scholieren werden gedood, 17 anderen raakten gewond. De daders zijn vermoedelijk lid van een van de machtigste drugskartels in het noorden van Mexico. De ANWB waarschuwt voor een extreem drukke ochtendspits. Volgens het KNMI en meteoconsult gaat het rond 6 uur in de ochtend in de kustprovincies regenen en sneeuwen. Doordat de wegen koud zijn is de kans dat de sneeuw blijft liggen groot en dan kan het overal glad worden. Het buiengebied trekt in de ochtend langzaam van het westen naar het oosten. De grootste problemen worden verwacht in het westen en midden van het land. Het Sassenhemse dweilorkest Kleintje Pils is door het organisatiecomité van de Winterspelen in Vancouver uitgenodigd om het schaatstoernooi muzikaal te omlijsten. De Canadezen hebben Kleintje Pils aan het werk gezien tijdens de Spelen van Salt Lake City, Nagano en Turijn en waren daar zeer van onder de indruk. Het Weidorkest zorgt voor een fantastische sfeer en wij vinden dat Kleintje Pils in Vancouver niet mag ontbreken, al dus het comité. Een woordvoerder van Kleintje Pils zei trots te zijn op de uitnodiging en verklaarde verder dat het orkest speciaal voor Vancouver ook een paar Canadese tophits zal instuderen.